9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft het Malieveld in Den Haag afgesloten voor bouwvoertuigen... omdat het vol staat. Betogers die nu aankomen moeten parkeren bij het stadion van ADO Den Haag... en worden vanaf daar met een bus naar het Malieveld gebracht. Door bouwvoertuigen die onderweg zijn... staan er op de snelwegen richting Den Haag langere files dan normaal. Vooral rond Utrecht is het druk... Op de snelweg tussen Kerkrade en Eindhoven heeft de politie tientallen bekeuringen uitgedeeld aan actievoerders die het kenteken van hun voertuig hadden afgeplakt. De bouwsector voert op het Malieveld straks actie tegen onder meer de stikstofregels en de PFAS-norm. Daardoor liggen duizenden projecten stil. Burgemeesters vragen de Tweede Kamer om iets te doen aan de hoge werkdruk bij de politie. Als er taken bijkomen, komt opsporingswerk in gevaar, zeggen bijna 80 burgemeesters. Het kabinet maakte na de moord op de Amsterdamse advocaat Dirk Wiersen bekend... dat de georganiseerde criminaliteit harder moet worden aangepakt. Daarvoor worden agenten uit onder meer Oost-Nederland naar Amsterdam gehaald. Een grote renovatie van het stadskantoor van de gemeente Roosendaal is flink vertraagd. Dat komt door vleermuizen die in de buitengevel van het pand zitten. De dieren zijn beschermd en daarom moet goed worden onderzocht waar ze zitten en hoeveel het er zijn. De verbouwing in Roosendaal is waarschijnlijk ruim een jaar vertraagd. Bij bosbranden in Australië zijn honderden koalaberen omgekomen. De branden woeden enkele honderden kilometers ten noorden van Sydney. Zo'n 2000 hectare natuur is in de as gelegd. Ook een koala-asiel werd door de brand verwoest. Australische hulpverleners noemen het een tragedie... omdat er veel verschillende soorten koala's in het verblijf zaten. Het weer, het wordt een zonnige maar frisse dag. Vanmiddag wordt het maximaal 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en vanaf vrijdag weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht, 9 kilometer met een kwartier vertraging... Op de A4 vanuit eh, Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer.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 Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. There you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake it there air. You're rocking to the beat without a care.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 You don't dare stop but come alive, y'all. Uh, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on. Goedemorgen Zandvoort. 30 oktober en nog 186 dagen tot de Formule 1. En hoor je dat muziekje op de achtergrond? Dat is dat dus van Rappers Delight. En daar begonnen we mee dit tweede uur. Mijn naam is Walter Sans, ik ben nog tot 10 uur bij je. En eh, dit was van 40 jaar geleden. The Good Times van Chic met daarvoor de Sugar Hill Gang. En wij gaan door naar deze dagen. 2019, The Dance Monkey. was back. Alone Tonight, Dance Monkey. Ja. En als ik naar buiten kijk, de zon schijnt hier luidkeels in Zandvoort. 4 graden, dat wel. is koud. Maar eh, ja, als je in het binnenland woont en je hoort ons via de stream... echt de zon eh, schijnt, kom naar Zandvoort. Neem dan de trein, want de eh, bouwers zijn onderweg. En goed nieuws, die trein gaat vanaf volgend jaar waarschijnlijk ook vaker rijden... Gisteravond heeft de gemeenteraad namelijk geld vrijgemaakt daarvoor. Dus eh, dat komt vast allemaal goed. Ondertussen zingt Matt Bianco al op de achtergrond en hou ik snel mijn mond. Want we should be dancing. Dit is Matt Bianco. turn back the hier bij ZFM. En hij is binnen hoor, Roy van Buringen. En speciaal voor Roy, daar is hij weer. ZFM Classic hier bij ZFM natuurlijk. Waar het 20 over 9 is. Ja, en dan gaan we door. Lekker met... Ik kende hem niet, maar ik vind hem heel erg leuk. Wesley Bronkhorst, samen met Burger Lewis. verlies, mijn verdriet. Door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit mij niet meer bezeer. Burger Lewis hier bij ZFM waar het vijf voor half tien is. Wat is die mooi hè? Gaan wij door met Aretha Franklin. In een speciale uitvoering. Studio Rio heeft het opnieuw eh, ja, nieuwe muziek bijgemaakt. Met de stem van Aretha. Franklin in de uitvoering van Studio Rio. Walk on by hier bij ZFM waar het bijna half tien is. En dan zometeen de rubriek Jazz is niet eng, maar daarvoor is nog even kijken. En dat is dus die zangeres van Hoeveel Vond ik waar ik het in het eerste uur over had. Hier is ze, Offshore Geiken. Let it be the glitter when you face the storm. Let it be the glitter when you face the storm. Come out to find me where the dots align. See, sense will Gijke Arnaud, de voormalige zangeres van Hoeve van ik met Offshore. Ja, en dan eh, net iets later, omdat we tussendoor Spargo gedraaid hebben... is het tijd voor de nieuwe rubriek Jazz is niet eng. Vandaag in Jazz is niet eng heb ik een heel orkest meegenomen. Het is orkest van de Club Beluga. En zij zingen It's a Beautiful Day. En daar doet Anna Luca doet daar ook nog aan mee. Nou, heb je alles bij elkaar. En ze beginnen meteen. Hier zijn ze. De Club Beluga. It's a beautiful day In your arms and I still feel sleeping. I really, really, really don't wanna face the day. So many silly things to do that I can't escape. But maybe there's something else. I'd like to stay here with you. It'd be a beautiful day. Sneaking under the sheets, snuggling up to you. Wanna wake you up slow, nestle into you. From out of bed to heaven, skating back again. So please treat me nice and gentle. Wrap my body around yours, it's a beautiful day. a beautiful day. It's a beautiful day. I had no intention I would get locked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife lost and came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah, I'm so weak and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife yeah, I said it. Uh, I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Ah, uh, uh, alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that lover. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. if I could say it out loud But everything's gonna be alright weer blij eh, met his wife. Nou, hartstikke goed voor hem. Wij gaan door met uh, Sef en Afka Romein. Alles wint, leuke plaats. Hier bij ZFM waar het bijna 20 voor 10 is. Hey, wat leuk zeg. Al die tentjes. Leuke plekjes. Fijne mensjes. Cappuccino. Wil je sojamelk? Of amandelmelk? staat glutenvrij. Ben je vegan? Heb je opties hier? Alle kanten op, het is hier net Berlijn. was Sef samen met uh, eh, Afro Romein. En eh, wij gaan door, terug naar de jaren 80. Echt 1980. Sheila en de B-Devotion. Nou ja, B-Devotion, dat was van dus de Black Devotion. Die clip van haar, dat danst ook in een eh, zilveren pakje... met allemaal donkere mannen om zich heen. Echt zoals dat ging in de jaren 80. Hier is ze, Spacer. zijn eh, Black Devotion, Spacer uit 1980. En we blijven een beetje in dat ritme. En iets langzamer met Bootsy Collins. Het verhaal gaat dat hij ooit in Haarlem gewoond heeft. Ja, dat weet ik dan niet precies, maar het verhaal is wel... Rather be with you. Heerlijk. Hier bij ZFM om kwart voor tien. Bootsy Collins. I can't have you to myself And life's no fun I'd rather be your hand. Oh, if I can just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you. baby. Zo worden ze niet meer gemaakt. Bootsy Collins, 1996. Rather be with you. Lekker. 10 van de 10 hier bij ZFM. En we gaan nog even door met Jonas Blue en zijn Polaroids. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night.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 zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Altijd blakken, is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. van mijn alles heb ik dit verdiend. Zij weet het, zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk. Pata, jaka, is te weinig money in mijn zakken.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 Ja, en dit was het dan voor vandaag. Bijna tien uur. Vanmiddag weer het lunchprogramma. En ik ben er eh, maandag weer. Morgen zit Gerrit van Loogman hier. En ik wens je een hele fijne dag. Het is zonnig, dus eh, maak er een mooie dag van.